Nieuws van 10 uur. Moutscheurs met het NOS Journaal. Op sociale media stromen reacties binnen na het overlijden van voormalig First Lady Nancy Reagan. De weduwe van voormalig president Ronald Reagan stierf op 94-jarige leeftijd aan hartfalen. Volgens president Obama heeft ze de rol van First Lady een nieuwe betekenis gegeven. Ook roemde haar inzet in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. De Israëlische premier Netanyahu noemt haar een nobele vrouw die de steun en toeverlaat was van haar man. Premier Rutte praat vanavond in Brussel met bondskanselier Merkel en de premier van Turkije... ter voorbereiding op de Turkije-top van morgen. De EU hoopt een aantal afspraken met Turkije te maken over het indammen van de vluchtelingenstroom. Het is de bedoeling dat Turkije vluchtelingen terugneemt. En ruil daarvoor maakt Europa haast met het afschaffen van de visumplicht... zodat de Turken snel zonder visum mogen reizen. Ook krijgt Turkije extra geld voor opvang. In Kiev hebben ongeveer 2000 Oekraïners gedemonstreerd voor de vrijlating van een piloot die vastzit in Rusland. De 34-jarige vrouw werd ruim anderhalf jaar geleden opgepakt in het oosten van Oekraïne. Volgens Rusland was ze daar betrokken bij de moord op twee Russische journalisten. Tegen haar is 23 jaar cel geëist. Haar advocaten zeggen dat ze is gekidnapt door de Russen en dat de aanklacht tegen haar is verzonnen. De politie in Rotterdam heeft een kind uit België opgevangen dat was weggelopen. De jongen van acht was in Brussel in een trein gestapt. In Rotterdam besloot hij te gaan liften. Een taxichauffeur pikte hem op en belde de politie. Hoe de jongen het voor elkaar heeft gekregen om met het openbaar vervoer in Rotterdam te belanden is nog onduidelijk. De jongen had al jaren niet meer in een trein gezeten. Het weer vanuit het noordwesten een paar winterse buien. In het zuiden en westen is er later vannacht kans op sneeuw. Ook overdag kans op buien, dan met regen of natte sneeuw.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 En de eerste is ook weer een nieuwe. Patrick Kelly heet de beste man. En zijn cd heet Beyond the Horizon nummer 2. Eén kennen wij dan niet eh, in dit programma, maar goed, twee is ook goed. Komt allemaal van het label Madwin Goodall. Een artiest die bij eh, het Nederlandse label Oriari Music eh, destijds eh, heel veel cd's maakte. En later voor zichzelf is begonnen. En andere artiesten bij zijn label heeft betrokken. Goed, gaat er maar eens lekker voor zitten. Peaceful Radio, uur 2 op CFM Zandvoort.